met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad Charlottesville is een auto ingereden op een groep demonstranten... nadat bij een extreemrechtse betoging rellen waren uitgebroken. Het is niet bekend hoeveel gewonden er zijn gevallen en hoe ernstig hun verwondingen zijn. Volgens een ooggetuige reed de wagen in op zo'n 15 tot 20 mensen. Ooggetuigen spreken van zes gewonden, onder wie één zwaar gewonden. De bestuurder had het gemunt op betogers die protesteerden tegen de extreemrechtse demonstranten. Die zijn boos omdat een standbeeld van een generaal wordt verwijderd. Het beeld wordt gezien als symbool van het slavernijverleden. Het treinverkeer over de Moerdijkbrug is weer helemaal hervat. Vanochtend zou de eerste trein weer over de brug rijden, maar toen was er een storing in de elektronica. ProRail is de hele dag bezig geweest die storing te verhelpen. De spoorverbinding over de Moerdijkbrug is een van de belangrijkste van het land. In drie weken tijd is het spoor op de brug vervangen, zodat treinen weer op volle snelheid de brug kunnen passeren. Artsen zonder grenzen vaart voorlopig niet meer voor de kust van Libië om migranten te redden. Dat besluit neemt de organisatie omdat de Libische kustwacht vijandig zou staan tegenover de aanwezigheid van humanitaire organisaties in het gebied. De kustwacht wil een eigen reddingszone instellen en de aanwezigheid van buitenlandse schepen tegengaan. Artsen zonder grenzen is bang voor de consequenties die dat kan hebben voor migranten. Volgens ooggetuigen worden vluchtelingen vaak mishandeld door de Libische kustwacht. PSV heeft zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Thuis in Eindhoven won de ploeg van Philip Cocu met 3-2 van AZ. De club heeft drie punten overgehouden aan de zege op AZ. Venlo versloeg thuis Sparta met 3-0. De Limburgers mogen zich door de zege nu koploper noemen. En op dit moment spelen Ajax en Heracles en Vitesse en NAC tegen elkaar. Het weer, het wordt op steeds meer plaatsen droog en vanavond trekt ook de regen in het oosten weg.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 Straks in het tweede uurtje DJ Mauso met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje vliegen wij helemaal naar Italië. Bij de beste van de clubs uit Italië met DJ Kelly... Dus komen nu een wandeling over het strand... door de duinen in het centrum van Zandvoort. En trouwens als opening horen we Kasti en Alex met Come Alive. Zometeen DJ Galit. We zijn met Rihanna, hè? Snakeship komt eraan en Anne-Marie. Maar nu is Ferric Dawn en Robo Sonic met Old Dollars. gon' shit out. DJ Khaled. I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his red just like he came from Maytag. Rock a wristed on the brown When I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down the night. Cause I can into things that I'm gon' do. Wow, wow. the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Cause you done beat her like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rockin' with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wild, wild, wild, wild. I heard it got these other niggas going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Fuck you till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu Tang. Throw that ass back, bouquet. Call me and I could get it, you say. Tell you gone off the deuce. Oh, yeah, yeah. Careful, mama, why what you say? You say you talking to me like your new babe. New babe. You talking like you trying to do things. Now that pipe gotta run it like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And you know I'ma slaughter like I'm Jason. Busted, why you got it on safety? White girl, red shit on brown liquor. I probably shouldn't be around you. Uh-uh. Cause you get wild, wild looking like it's nothing that you won't do. What you won't do. Hey girl, that's when I told you. When I told you. When i was you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. Wow. Dat was muziek van Snakes hier. Samen met Anne-Marie met de eh, Either Way. En daarvoor horen we DJ Galit. Samen met Rihanna en Branson Tiller met Wild Thoughts. En eh, als je goed hebt geluisterd, Maria Maria, hè? Dat, eh, dat deuntje hebben ze gebruikt. Uh. En ben je meegekregen hebt, maar honderden fans hebben zondagavond vorige week... plaatselijke tijd in L.A. afscheid genomen van Chester Barrington. Publieke herdenking in het Grand Park werd ruim een week na de besloten begrafenis van Linkin Park Frontman gehouden. Van meldt de CBS Los Angeles. Er traden verschillende bands op in het park die vooral nummers van Linkin Park spelen. Linkin Park moet ik zeggen natuurlijk publiek zongen de songs luidkeels mee. Er hing een sfeer van verbondenheid tijdens de herdenking. Nou, als je muziek hoort, dan denk je misschien dat je alleen bent. Maar als je dan naar een concert gaat of naar de bijeenkomst... en je ziet al deze mensen, weet je dat je niet alleen bent. Al dus een van de fans. En uh, Bennington, die maakt op 20 eh, juli, op 41-jarige leeftijd... een einde aan zijn leven. Dus ja, hij zag het niet meer zitten. En, eh, je hoort het laatste tijd vaker hè, met die artiesten mij was zijn beste vriend ook al, eh, die had ook zelfmoord gepleegd. En eh, ja, dan vraag je af van, eh, heb je zo'n mooie carrière? En, ja, er zitten toch een hoop haken en ogen aan die mooie carrière. En de Maserati Miracle 1973 van Dodi El Fayad gaat uh, onder de hamer. Bij online, online veilinghuis Cadwickie. Dus als je nog interesse hebt in een mooie Maserati... 1973. Dan moet je maar even kijken. Ik weet niet of hij overkocht op, maar de week stond erop dat hij eh, in de veiling ging. En RTL beloofde vorig jaar de uitspraken van Gordon... over het meisje van Nulde te schrappen uit de aflevering van Geer en Goor zoeken een hobby. Dat liet de voorwoordvoerder van de zender destijds in een mail weten aan de vader van Rowena Rickers Want ja, die Gordon, die kent af en toe dingen zeggen Volgens mij denkt hij nooit eerst na. Hij gooit er gewoon keihard in. En goed nieuws. De de 3D-versie van de beroemde videoclip van Michael Jackson Thriller. Die gaat in première op het filmfestival in Venetië. Dus eh, ja, moet je gewoon gezien hebben. je zand voor door met muziek zometeen onderweg. De party-update, wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande op deze zaterdag. 12 augustus 2017. Maar eerst nog even muziek. Federal Grants en Ida Corp. Fusing Shaggy met Firestarter. Starter. and you just what your body need. So girl, just let me proceed. Give it to you slower with a little speed. Great loving guaranteed, indeed. And my fault to go fall in love. Do me Like that. and my fault to go Mario Zandvoort. Mario Zandvoort. zaterdagavond de Nightwalk. We zijn bij tot aan middag. Voor de muziek van uh, eh, Tough London met No Shame. En daarvoor Andrea met de uh, Vitamins. Het is even tijd voor de party update. Wat voor leuke feesten we gaan op deze zaterdag 12 augustus 2017. Dan zoals altijd beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash begint om 11 uur. Nu tot de eh, pak een beet 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website escape.nl. En eh. Ik weet niet wat de line-up is. Het is normaal gesproken onze eigen zandvoortse Raimundo. Maar ik weet niet of die, uh, of die in Ibiza zit of weer op een feestje aan het draaien is. Want die heeft het ook stervensdruk. Af en toe word je een beetje jaloers van al die mooie plekken die hij bezoekt. Eh, her en der in de wereld. In ieder geval Brainwash in Escape in Amsterdam. Voor meer informatie checken we de website eh, escape.nl. Als we het verder doorlopen met Escape aan de linkerhand... dan komen we bij... Uh, bij Club R. Vanavond Lik. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website r.nl met onder andere DJ Mixter, Cruzito, Invictum, Nicky Andriana, Kazif en eh, in Area 3 hebben R&B karaoke bij Paas de Mic. Dat allemaal dus vanavond in R, oftewel R.nl voor alle informatie. En uh, wekelijks feestje is encore vanavond het thema It's Your Birthday. Begint rond de klok van middernacht 8 uur tot 5 uur in de ochtend. Vindt allemaal plaats in de Melkweg, hè? Hip-hop en R&B. En voor meer informatie check even melkweg.nl... met onder andere de dopers Joe Vanilli, Wax Friend, DJ Prime en Washington. En hostedij Amerti. Dat is allemaal eh, vanavond. En vandaag overdag, het is bijna afgelopen... Dance Valley 2017 in recreatiegebied Spaarnwoude. En ook uh, hier in Zandvoort, Festivari, Beach Festival in de Safari Lodge hier in antwoord Dus genoeg feestjes om lekker uit je dak te gaan. Gaan we door met muziek. Purple Disco Machine. Nieuwe plaat Devil in Me. En DJ's in the mix.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 Sandy Rivera met Try A Little Tenderness. Op 9 deze week Soul Speech met Funky. Eh, nee, Funk Speech. Niet Funky, maar gewoon Funk Speech. Op 8 deze week Sis met The Blind Side. De Rodriguez Junior Remix. Deze week op 7 Ralphie Rosario met Wanna Give It Up, de Full Intention remix. Deze week op 6, de plaat die je straks gehoord hebt. Robosonic en Ferric Dawn met Old Dollars. Op 5, Elysius en Barry Antos met Taking Over, heb je ook zojuist gehoord. hebt. Op 4, Sean en Gert Jansson met Surrender, heb je ook al gehoord. Op 3 deze week, Route 94 met House and Pressure. Op 2, Purple Disco Machine met Devil in Me. En ook die plaat heb je al gehoord, hè? Deze week op 1, nog steeds op een Camel Fat met Cola. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Got the she sees the vision after See how she trouble. dances and... She sips the Coca-Cola. She can't tell the difference. That's what you're coming for, but They don't wanna let you in. You drop your back to the floor and you're asking what's happening. It is getting late now, hey now. Enough of the arguments. But she sips a Coca-Cola. She can't tell the difference yet. That's what you're coming for, but they don't wanna let you in. You drop your back to the floor and you're asking what's happening. it's getting late now, hey now. Enough of the arguments. But she sips the Coca-Cola, she can't tell the difference yet. She can't tell the difference yet. beautiful That's what you're coming for, don't wanna let you in. You drop it back to the floor. You're asking what's happening. can't tell the difference yet. That's what you're coming for. We don't wanna let you in. You drop your back to the floor. You're asking what's happening. It's getting late now here. Enough of the arguments. She sips the focus cola She can't tell the difference yet. dat was Full Intention met uh, It's Set Groove. En daarvoor Ralphie Rosario. Tezamen met Linda Clifford met Wanna Give It Up. En die platen staat in de top 10. Op nummer 7. En tot zover ook deze uitzending van de Walk. Het eerste uurtje. Met een hoop gelul. Zometeen het nieuws en wie. Dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. straks vanaf 11 uur vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubset die daar met DJ Cavaschelli... Ze zeggen blijf lekker luisteren. Nog even lekkere muziek. Nico Stojan met Imagination. Ik zeg tot zometeen na de break. Stereo. NW Nightwalk. The on air dance show. DJ Dance Fort FM.